Vijf uur. Dit is Maud Schreurs met de directeur van RTL Nieuws vindt dat PVV-leider Wilders boos moet zijn op zijn broer en niet op RTL. Wilders doet niet meer mee aan het carré-debat van onder meer RTL Nieuws. Hij trekt zich terug omdat de omroep zijn broer heeft geïnterviewd. Paul Wilders neemt daarin afstand van de ideeën van de PVV-leider. Geert Wilders noemt het op Twitter walgelijk dat zijn familie bij de campagne wordt betrokken en noemt RTL Nieuws laaghartig tuig. De waterproblemen in Gelderland duren nog zeker de hele dag. Zo'n 30.000 huishoudens zitten zonder water... omdat twee grote waterleidingen onder de IJssel lek zijn. Eén lek wordt inmiddels gemaakt, maar monteurs zijn nog op zoek naar het tweede lek. Door de problemen is een supermarkt in onder meer Doesburg en Reden een run op flessen water ontstaan. En op veel plekken is het al uitverkocht. Bij een bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn tientallen doden en zeker 50 gewonden gevallen. De explosie was op een drukke markt. Daar ging een autobom af. Zeker 39 mensen zouden zijn omgekomen. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op omdat veel gewonden er slecht aan toe zouden zijn. Wie achter de aanslag zit is niet bekend. In Somalië is terreurorganisatie Al-Shabaab actief. Die is tegen de regering van de nieuwe president. In de eredivisie heeft Ajax de uitwedstrijd tegen Vitesse gewonnen. en Arnhem werd het 1-0. Ajax had kunnen winnen met 2-0, maar de Amsterdammers misten een kwartier voor tijd een strafschop. Desondanks behoudt Ajax de tweede plek. Sparta had Groningen op bezoek en dat duel eindigde in een gelijkspel, 2-2. Eerder vanmiddag kwam AZ niet verder dan een 1-1 gelijkspel uit tegen Willem II. Het weer overwegend droog, maar vannacht in het westen opnieuw regen... bij minima van een graad of vijf. Morgen is het bewolkt, met nu en dan een bui.